Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In Kiev is het overleg tussen regering en oppositie hervat. Drie Europese ministers proberen te bemiddelen in het conflict. En bij het overleg zijn ook de parlementsvoorzitter en enkele parlementariërs aanwezig. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft telefonisch gesproken met president Janukovic... en eist dat de president onmiddellijk eenheden terugtrekt van het belegerde plein in Kiev. Verwacht wordt dat de gesprekken tot diep in de nacht zullen duren. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Oekraïne opnieuw aangescherpt. Alle niet-essentiële reizen naar Kiev, Lviv en andere steden worden ontraden. Woensdag werd het reisadvies ook al aangescherpt vanwege het escalerende geweld in het land. De Nederlandse ambassade in Oekraïne roept Nederlanders op zich te laten registreren voor de zekerheid. Oud-burgemeester Wolfsen van Utrecht moet getuigen in een zaak van een weggepest gezin. Het Marokkaanse gezin werd in 2011 weggepest uit de Utrechtse wijk Leidse Rijn. Volgens hun advocaat vroeg burgemeester Wolfsen de gezinsleden toen persoonlijk terug te keren naar hun woning. De familie zou van Wolfsen de garantie hebben gekregen dat ze veilig zouden zijn. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Het 8 december strafproces blijft voorlopig geschorst, want de amnestiewet in Suriname blijft van kracht. Dat zegt de openbare aanklager in het strafproces. Het proces werd in 2012 opgeschort nadat het Surinaamse parlement een omstreden wet aannam. Die verleende amnestie voor zo'n 20 strafbare feiten die in de jaren 80 werden gepleegd, waaronder de decembermoorden. Door de uitspraak hoeft de hoofdverdachte, president Desi Bouterse, nieuw niet berecht te worden. Het weer. Het is bewolkt en het regent. In de loop van de nacht wordt het tijdelijk droog. Het wordt 5 graden. Morgen en zaterdag buien, misschien met hagel en onweer. Maar de zon gaat ook af en toe schijnen. En het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journal.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 www.zfmzandvoort.nl Keep work it out on the floor. This rhythm shows no favor. Better check your ego at the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on checking me. You won't need to take a breather. Sliding into motion naturally.